Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Syrië is vannacht gebombardeerd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Er waren explosies in onder meer de hoofdstad Damascus. Legerbazen zouden het doelwit zijn geweest. De Amerikaanse president Trump maakte op een persconferentie bekend dat de aanval was ingezet. Hij vergeldt hiermee de gifgasaanval op de Syrische stad Douma vorig weekend, waarbij tientallen mensen omkwamen. Volgens Trump zat de Syrische president Assad daarachter. Maar hij haalde ook hard uit naar de Russische president Poetin. Die belooft een einde te maken aan chemische wapens in Syrië. Maar Poetin heeft gefaald, zei Trump. Volgens de Britse premier May was er geen andere optie dan het regime van president Assad aan te vallen. De Franse president Macron heeft zich in een schriftelijke verklaring in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Volgens hem waren chemische installaties het doelwit. Rusland heeft fel gereageerd op de westerse aanval Volgens de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten kunnen de bombardementen niet zonder gevolgen blijven. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half twaalf op een diepte van 3 kilometer. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen. Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen kwamen uit onder meer Loppersum, Bedum en Uithuizermeden. In het gebied zijn vaker bevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Garsthuizen is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. Het weer plaatselijk mist en rond 7 graden. Overdag eerst grijs, daarna geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. In de avond trekken er buien over en dat duurt tot met zondagochtend.